7 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Filipijnen zijn een miljoen mensen op de vlucht geslagen voor orkaan Hagupit. Miljoenen mensen zitten zonder stroom, bomen zijn omgewaaid... en sommige regio's zijn overstroomd en afgesloten van de buitenwereld. Lokale media melden dat er twee doden zijn gevallen. Voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis in Oekraïne is een westerse leider in Rusland geweest. De Franse president Hollande sprak tijdens een tussenstop op de luchthaven van Moskou met president Poetin. Die zegt dat het vooral ging over een oplossing voor het conflict in Oekraïne, maar wat er concreet is afgesproken werd niet duidelijk. In meerdere Griekse steden zijn gisteravond zware rellen uitgebroken. In Athene werden winkels geplunderd en in Thessaloniki werd de politie bekogeld met brandbommen. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Ruim 100 railschoppers zijn opgepakt. Aanleiding voor de rellen was de herdenking van een 15-jarige jongen... die zes jaar geleden door de politie werd doodgeschoten. In Zwolle is gisteravond een stille tocht gehouden voor de straatmuzikant... die dinsdag bij een supermarkt werd doodgestoken. Ongeveer duizend mensen liepen mee. Onder wie de burgemeester en de vrouw en kinderen van de Bulgaarse straatmuzikant. De vermoedelijke dader zit vast. Zijn motief is nog onduidelijk. Prinses Amalia is vandaag 11 jaar geworden. Omdat haar verjaardag op een zondag valt, gaan vandaag de vlaggen nog niet uit. Dat gebeurt morgen. Amalia is als oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima de eerste in de lijn van troonopvolging. De Nederlandse hockeyvrouwen gaan niet naar de finale van de Champions Trophy. Oranje verloor de halve finale van Argentinië met 2-1. De Argentijnen maakten het beslissende doelpunt in de laatste minuut. Nederland moet tegen Nieuw-Zeeland om het brons. Het weer, in de loop van de dag vanuit het westen regen, later ook kans op wat hagel.